Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. In Zaanstad is het lerarentekort zo groot... dat er waarschijnlijk een vierdaagse schoolweek wordt ingevoerd. Twee koepelorganisaties hebben eerder al van alles geprobeerd... om de lessen te laten doorgaan. Zo stonden er schooldirecteuren en IT'ers voor de klas. Maar nu zien ze geen andere oplossing meer. De organisaties beheren 55 scholen in Zaanstad. Bij een vierdaagse schoolweek wordt misschien niet het wettelijk aantal lesuren gehaald... maar volgens de Zaanse scholen is dit overmacht. De tropische storm Mangkut trekt nog steeds een spoor van vernieling door het zuiden van China. Vooral het gebied rond Hongkong is zwaar getroffen. Een onbekend aantal mensen is omgekomen en er is veel schade. De luchthaven van Hongkong heeft bijna 900 vluchten geschrapt. Bewoners van het kustgebied krijgen nog steeds het dringende advies om binnen te blijven. Uit voorzorg zijn zo'n 2,5 miljoen mensen geëvacueerd. Eerder trok Mangkut als orkaan over de Filipijnen... en daar vielen zeker 69 doden. Nog tientallen mensen worden vermist. NS en ProRail willen een treinverbinding waarmee binnen vier uur van Amsterdam naar Berlijn kan worden gereisd. Alleen dan kan het spoor een alternatief worden voor het vliegtuig, zeggen de bedrijven. Nu duurt de rit van Amsterdam naar Berlijn nog 6,5 uur. Om de reis in vier uur mogelijk te maken moeten er nieuwe locomotieven komen die met een snellere dienstregeling zonder tussenstops moeten kunnen doorrijden. Een delegatie van ProRail, NS en het kabinet praten vandaag over in Duitsland. De politie wil straatbendes van zakkenrollers en winkeldieven gaan vangen met behulp van data. Door gegevens van nummerborden, telefoons en gps te combineren met politiebestanden hoopt de politie deze vorm van criminaliteit te verminderen. Er loopt een proef met de nieuwe methode in Roermond. Het weer nog, blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. In het noorden bewolkt, in het zuiden schijnt de zon vaker. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen tot en met donderdag is het overal droog, vrij zonnig en warm na zomerweer.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 Vandaar ook lekkere zorgmuziek. Want dit programma wordt op eh, maandagmorgen herhaald tussen 8 en 11 uur. En als je dan lekker eh, in het zonnetje zit, dan is het wel lekker om deze weer eens te horen. Billy Stewart inderdaad en de Summertime. Ik heb goed nieuws over Max Verstappen. Hij heeft het goed gedaan tijdens de kwalificatie. Maar wat hij goed gedaan heeft, dat hoor je straks <laughs> om kwart over vier. Nou nee, dat vind ik, dat vind ik wel een eh, cliffhanger. Die, die, is sterk, hè? Die is nee. erg. Hij staat op de front row. Kijk, niet als eerste, maar wel als tweede. Hij start morgen Vanaf plek 2. Over een tweetal platen, daarover meer tijdens Pit Report. Wat ben je weer goed voor onze luisteraars. Ja, dat dacht ik. Ja. En wat gaan we nog meer doen? Eh, nou, goed. Uh, de Guilty Pleasure natuurlijk. Ja, ja. je hebt hem inmiddels bij mij ontvangen. <laughs> en hij doet de, doet de namen echt eer aan, hè? Guilty Pleasure. Ja, ja, ja, echt, ja, echt heel goed. Goed, welk het wordt? U hoort het straks. Goed, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Kas. En om eh, kwart voor eh, vijf hebben we natuurlijk het gedicht van de week. Nou, ik hoop, ik heb een paar bij neergelegd. Er zitten ook een paar Nederlandse teksten ja, bij. Ja, ja, ja, ja, maar dus- ik ben toch bang. Ja, ik ben ook <laughs> bang dat het Engels wordt. Dus eh, dat wordt een lachertje om kwart voor vijf... tijdens het gedicht van de week. verder hebben we natuurlijk ook nog tijd voor sportkort. We hebben natuurlijk nog even een update voor het KLM Open... want er wordt natuurlijk op de Dutch gegolfd dit weekend tijdens het KLM Open... Eh, een tussenstand, stand van zaken. U hoort het allemaal in dit uur tussen 4 en 5. Ik zou zeggen, genoeg reden om het komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En meekijken doe je via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl En om kwart voor vijf het gedicht van de dag. een Beetje Engels zou tijd eh, voor Albert-Jan. Ook niet helemaal vervelend. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Dan hoor je het straks eh, in de derde en laatste uur van Zalvoort op zaterdag. En we hebben heel veel lekkere muziek. Waaronder deze disco-klassieker. Denise Williams, Let's Hear It For The Boys. to the 80s gingen we met deze eh, van Denise Williams. En let's hear it for the boys. Zo dadelijk hoor je hem de, de opstelling van de Formule 1 race van morgen in Singapore. En de goede prestatie van eh, Max Verstappen. Die we alvast verklappen op nummer 2 morgen op de startopstelling. Dat gaan we doen na het volgende plaatje van Daddy Yankee. Hier is Dora. lijst niet voor me van de Euro Breakdown. Dus vanavond gewoon gaan luisteren tussen 7 en 9 of je nog in dit parade genoteerd staat. Dat tussen eh, inderdaad 7 en 9 met eh, collega's eh, Mike Bulet en Patrick van Buringen in de Euro Breakdown. We het over Dora. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. We hebben zojuist met spanning gekeken naar Q3 van de kwalificatie voor de race van morgen, Albert-Jan. Goed, nou, de ontknoping. Ja, daar komt hij. Lewis Hamilton staat morgen bij de Grand Prix van Singapore pole position. De Britse Mercedes-rijder reed in de kwalificatie op het stratencircuit van Marina Bay... in 1.36.015, de snelste ronde. Max Verstappen, Verstappen nestelde zich naast de Britse wereldkampioen op de eerste rij. Het bochtige La Marina Bay ligt de Red Bull wel... maar Verstappen klaagde voorafgaand aan de kwalificatie nog over de motor. Dat product achterin doet niet wat ik wil, klonk het over de boordradio. In de, in de kwalificatie echter klopte alles en was alleen Hamilton het met een fabuleus rondje de baas. Sebastian Vettel werd derde en Valerie Bottas vierde... werden door Verstappen naar de tweede rij verwezen. Kijken we nog even naar de volledige startopstelling van morgen. Zoals gezegd, Lewis Hamilton op pole, gevolgd door Max Verstappen. Daarnaast op rij 2 Sebastian Vettel en Valerie Bottas... Daarachter Kimi Raikkonen en Daniel Ricciardo. Die starten dus vanaf een zesde plek. En dan hebben we daarachter eh, Sergio Perez en Romain Grosjean. En daarachter weer Ocon en Hoekelberg. Nogmaals, de, eh, de, de snelste tijd 1.36.015 gereden door Lewis Hamilton. En Verstappen, even voor de zekerheid, zijn tijd er ook bij, 1.36.334. Dus veel scheelt dat niet. Hopelijk maar niet dat het morgen weer zo eindigt als vorig jaar. Hè? Nee, die twee Ferraris eh, die een claim zetten verleden jaar. Dat was een eh, sandwich gevalletje. Maar goed, morgen dus Singapore de race met Verstappen op plek 2. En dan even voor de luisteraars, hou het in de gaten. Het is 10 over 2 de race. Het is niet 10 over 3, maar 10 over 2. Want eh, in heel veel eh, kalenders staat het verkeerd. 10 over 3. Dan nog even, nog wel even wat nieuws. Want het was natuurlijk afgelopen week het grootste nieuws. was de, de switch, de move van Kimi Räikkönen uh, in, voor volgend seizoen. Sebastian Vettel vindt het namelijk jammer dat Kimi Räikkönen na dit seizoen vertrekt bij Ferrari. Hij is de beste teamgenoot die ik heb gehad, zei de Duitse Formule 1-coureur in Singapore waar zoals gezegd morgen de 15e Grand Prix van het seizoen wordt verreden. Respect voor elkaar en geen trammeland onderling, dat is wat voor mij telt. Met Kimi was het vanaf het begin goed en zal het zo blijven. We zijn de beste maatjes, al zijn we weer heel verschillend van karakter. De 38-jarige Raikkonen verlaat de Italiaanse renstal... maar de Finn blijft actief in de Formule 1. De wereldkampioen van 2007, die Ferrari zijn laatste wereldtitel bezorgde... heeft voor twee jaar getekend bij niemand minder dan Zauber. Charles Leclerc neemt in 2019 het stoeltje in de rode bolide over. Een mooie kans voor Charles, maar ik vind het wel jammer dat ik Kimi kwijtraak. Al dus de viervoudig wereldkampioen Vettel die in zijn carrière al vier keer de avondrace in Singapore won. Dus gaan een autootje wisselen. Tot zover. Ja, oké. En eh, morgen Leclerc op eh, P13 in de Sauer... waar volgend jaar dus Rijkoning gaat rijden. Ja, hier zijn ze de Monkeys in Daydream Believer. Oh, I could hide the wings... of the bluebird as she sings. The six o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, die platina werd bij CFM. Des van de Monkeys, speciaal even voor uh, collega AJ. Ja, hou je vast, want daar is je guilty pleasure. Though we've gotta say goodbye for the summer it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll. eentje, hè, dit. Goed, hè? Jee, een eentje. Oh. Hou je vast van eh, de muziek van de Jason Donovan. Een Shield Witterkis. Bij CFM kan werkelijk alles. Zo is het, je het. Eh. hij is leuk, uh, Albert-Jan. Als je er nog eentje hebt, geef maar ik, <laughs> oh. kan er wel een top 40 van <laughs> maken. nou, misschien een goed idee om een keer drie uur ja. over dit soort muziek te gaan draaien. Goed, eh, wat gaan we doen? We gaan even naar voetballen. En wel naar de KNVB, op de voorrondes van de KNVB-beker. Een week geleden was SV Zandvoort eh, de tegenstander van eerste klasse Hillegom. Een gretig SV Zandvoort heeft vorige week zaterdagmiddag laten zien... ook van de op papier sterkere tegenstanders te kunnen winnen. In de voorronde om de KNVB-beker stond zondag eh, eerste klasse Hillegom klaar... om het Zandvoort moeilijk te maken. Niets bleek echter minderwaardig. Geconcentreerd Zandvoort, Zandvoort maakte vooral voor rust duidelijk dat het de betere ploeg was. Eindstand 3 tegen 1. En vandaag wordt de volgende wedstrijd om de KNVB-beker gespeeld. SV Zandvoort gaat dan naar Sassenheim. En die wedstrijd is om 3 uur begonnen tegen Teilingen, tweede klasse zondag. Eh, en dan volgende week begint de competitie met een thuiswedstrijd tegen Monnikendam. En jij weet de tussenstand... Eh, tussenstand op dit moment 2 tegen 1, dus we staan helaas eh, achter. achter. Goed, misschien nog in dit uur beter nieuws uit... Waar was het er weer? Teilingen? Sassenheim. Sassenheim, ja, klopt. Oké, tot zover het uh, voetbalnieuwtje. Ja, dit is eigenlijk ook een guilty pleasure. Ja, ja. Als ze toch bezig zijn, Albert-Jan, gooi er nog eentje in. Cool in the Gang hebben we al gedraaid, hè? Aan het begin van het programma met Straight Ahead. En dit is een heel ander plaatje voor ze. Een beetje Sealed with a Kiss-achtig eh, muziekje. Hier is Joanna. muziek bij eh, CFM heeft eh, vanmiddag een vrij hoog knuffelgehalte. Dat valt me op. hoorde Joanna, de single van eh, Cool in the King. Ook zo'n soort uh, guilty pleasure-achtig plaatje. Het is half vijf bijna, tijd voor het dier van de week. Ja, en hij stelt zichzelf even aan u voor. Een motto is, actieve man zoekt ervaren baas. Ik ben een knappe kas, een Engelse cocker spaniel van twee jaar oud. Met mijn eerste baas woonde ik samen in Portugal. Toen mijn baas overleed, ik was toen anderhalf jaar ben ik verhuisd naar een gezin in Nederland. Helaas kon ik hier mijn draai niet vinden... en dat liet ik zien door vervelend gedrag te gaan vertonen. Naar mensen ben ik vriendelijk en enthousiast... maar als ik je eenmaal goed ken, dan test ik wel graag uit hoe ver ik kan gaan. Daarom zoek ik een huis zonder kinderen. Mijn baas moet sterk in zijn schoenen staan... en zich niet in de maling laten nemen door mijn vrolijke verschijning... en schattige koppie. deze kan ik namelijk prima in de strijd gooien. Met andere honden speel ik graag samen, maar mijn huis ermee delen... dat gaat mij een beetje te ver. Mijn hobby's zijn wandelen, zwemmen, spelen en nieuwe dingen leren. Zoals je kan lezen ben ik een eh, actieve hond en zoek baasjes die dat leuk vinden. Ik zou bijvoorbeeld graag gaan speuren of behendigheid gaan doen. Als ik eenmaal gewend ben in mijn nieuwe huis kan ik best even alleen zijn. Wat ik fijn zou vinden is dat, ik dat eh, als u een plekje maakt voor een bench. Deze ben ik gewend en beschouw ik als mijn veilige plek. Ik zoek baasje die ervaringen hebben met mijn ras en met het opvoeden van honden... of die zich daarin kunnen vinden. En waar verblijft Kas? Kas verblijft aan het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 573-13888. En maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl .nl. Want ook Cas verdient een thuis. En als ik zo eh, naar Cas eh, luister, eh, had hij vandaag best bij de Buffalo's langs kunnen gaan. Dat Voor die speciale dag. Ja, dat, dat hoort wel een beetje bij Cas. Dus Cas, Kees op straat nummer 5 in Salford Nieuw-Noord. Helemaal aan het einde van Nieuw-Noord. Daar vind je het Kennemer Dieren tehuis. En ga voor Cas of de andere leuke dieren daar een keertje een kijkje nemen. Is hier Lee Roth. half uurtje worden bij eh, CFM eh, Albert-Jan. Onder meer het gedicht van de dag natuurlijk, in het Engels. Jij ben je al aan het voorbereiden? Of niet? Ik ben al druk aan het oefenen. Ja, en, dan nog die Kiltie Plesjes ook zo tussendoor. Nou, dat gaat een feestje worden. Gewoon eh, gezellig blijven luisteren. tell me why. weer twee gouden, oude hits, non-stop. Als eerste Stars on 45 met het eh, origineel Stars on 45. Gevolgd door eh, Bonnie Riot en uh, Have Ja, jij hebt nog een guilty pleasure uh, ingeleverd. Ja, daar moet je maar niet over ja, dat briefje, ja, ik vind hem wel leuk. <laughs> nou kon ik hem zo snel weer op de afspeellijst niet vinden... maar voor alles hebben we weer een oplossing. Dus laat hem maar horen, die plaats. Kan je er wat over vertellen? Ik eh, Verklappen? Doe, geen inleiding, niks. niks. Deze komt gewoon ieder, op ieders koude dak. Oké, ik zou voor het gedicht Touch Me There, Guys and Dolls. When I said I you You said you would always stay It wasn't me Dan toch moeten we er wat mee gaan doen, hoor. Met ja. Guilty Pleasures. <laughs> Het uh, eind jaren 70, de Kais en Dolls. En You Don't Have To Say You Love Me. Echt, eh, deze opname ook nog. Hè. Klinkt goed trouwens, eh, van het oude popprogramma Top Pop. Dat kennen we allemaal nog wel van de AVRO. Het is inmiddels kwart voor vijf. We gaan hem doen. Het gedicht van de dag. En vandaag is het gedicht Touch Me There. One Turn We Hadn't Passed By Your Smile. Free me from rules for only, only one night. Desirable as you are, trying to keep myself in line. Although your movements feel so right, keep my glory high. Touch me here, baby. Won't you kiss me there? Let's dance away forever. I like the way you grooving, like you just don't care. Tonight, tonight we'll fly to heaven. Caress my body and my soul. I need to take care of. I'm just a little guy. Not asking for a resurfectious lover. Don't make me scared. Don't push me in your arms. I'll find my, me, my, me softly, your affection, bring it on to me. Touch me here, baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever. I like the way you're grooving, like just you don't care. Tonight, tonight we'll fly to heaven. You're such an over sophisticated girl. I never thought I would be matter to me. And even, even when I try to keep my distance, I see your eyes lightning, my face starts to glow. Your power makes me so, feel so shy. Keep my glory high, keep my glory high. Touch me here, baby, won't you kiss me there? Let's dance, let's dance away forever. I like, I like the way you're grooving, like you just don't care. Tonight, Tonight We'll Fly to Heaven. Wat een eh, beautiful gedicht van de dag, uh, Albert-Jan. Touch Me There. Ja, dat kennen we natuurlijk wel, eh, het origineel van Total Touch. Oftewel Treintje Oosterhuis. Maar er is ook een andere uitvoering van de week op televisie geweest. Onze eigen Zandvoorter, Alan Clark, zou mogen we hem wel noemen. Hier is hij met zijn versie van Touch Me There. by your smile. Free me from rules for only one night. Wow. Desirable as you are, trying to keep myself in line. Although your movements feel so right, keep my glory high. Touch me here, baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever. just don't care. Tonight we'll fly to heaven. Caress my body and my soul. I need to take care of. I'm just a little guy, not asking for a razor face lover. Don't make me scared, don't push me into your arms. Yeah, I'll find me softly your affection me here, baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever. I like the way you groove and like you just don't care. Tonight we'll fly to heaven. passion. You gotta bring it to me. Your power makes me feel so shy, shy, shy. Ooh. Keep my glory high, keep my glory. geweldige uitvoering. Ja, dan worden we even stil van. Eh. de beste zangers eh, op televisie. Met eh, inderdaad de uitvoering van Ellen Clark van Touch Me There. We hebben het over de bekerwedstrijd net gehad van SV Zandvoort. Teilingen tegen SV Zandvoort. Op dit moment staat het daar 2 tegen 3. Dus we staan voor met één doelpuntje. Nog 9 minuten te spelen. De doelpunten gescoord door SV Zandvoort. Nigel Berg, Ryan Lammers en Kas de Vries. van de bekendste platen van Spenda Ballet. Dat was de 12 inch, eh, ditmaal van eh, Golds. Bijna aan het einde gekomen van dit programma... kunnen we nog even nieuws uit eh, Sassenheim vertellen. Op dit moment nog steeds 2 tegen 3. Dus we staan in de bekerwedstrijd tegen Teilingen nog steeds voor. Dat is mooi en ik kan mededelen dat momenteel de leider in het KLM Open... en we het over golf... Niet de Chinees Wu is, want die heeft twee dagen op de eerste plek gestaan. Die heeft, staat momenteel op gedeeld vierde plek met min 11. Maar hij heeft nog twee holes te gaan voor deze dag. Maar eh, bovenaan staat Tanihari uh, eh, met min 12. Met een uh, eh, ex-equo score van Thompson en Chris Wood. Die zijn ook allebei op min 12. Tanihaki is al gefinished, maar Thompson en Woods die staan ook op hole 16. Hebben dus nog twee holes te gaan. En kunnen wellicht die zaak nog verbeteren. Morgen dag 4 KLM Open op de Dutch. Oké, dankjewel. En voor ons zit het erop. Uh, ja, Vuelta ook nog niet, want die moeten nog 34 kilometer.